4 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal. Tientallen gemeenten hebben honderden miljoenen euro's verlies geleden... op bouwgrond die nu onverkoopbaar blijkt. Daardoor bezuinigen gemeenten op publieke voorzieningen... zoals bibliotheken en sportclubs en gaan huizenbelastingen omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De gemeente Apeldoorn leed volgens Nieuwsuur vorig jaar het grootste verlies... 124 miljoen euro. Andere gemeenten met grote verliezen zijn Heerenveen, Den Haag en Groningen. De Amerikaanse minister Clinton neemt de verantwoordelijkheid op zich... voor de veiligheid rond het Amerikaanse consulaat in Benghazi in Libië. Bij een aanslag op 11 september dit jaar op op het consulaat kwam onder andere ambassadeur Stevens om het leven. Clinton zegt dat de beveiliging haar verantwoordelijkheid is als minister van Buitenlandse Zaken. Tegenover CNN zei ze dat ze zo wil voorkomen dat president Obama's politieke tegenstanders hun garen bij spinnen. De Britse Labour-partij wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar de beschuldigingen van seksueel misbruik door BBC-corrivé Jimmy Savile... los van het politieonderzoek. De vorig jaar overleden Savile was bekend als discjockey en presentator van BBC-programma's als Top of the Pops en Jim'll Fix It en zo zeker 60 minderjarigen hebben misbruikt. De BBC heeft drie onderzoeken aangekondigd in de zaak. Maar Labour vindt dat het niet aan de Britse omroep zelf is om het wangedrag van Seville te onderzoeken. Om de slachtoffers recht te doen moet er door een onafhankelijke instantie onderzoek worden gedaan, zegt Labour. De Rolling Stones gaan samenwerken met Endemol. Het mediabedrijf gaat samen met de Britse band de digitale rechten rond de nieuwe Stones Tour 50 and Counting exploiteren. Onderdeel van de samenwerking is een rechtstreekse uitzending van het afsluitende optreden in de Verenigde Staten op 15 december. Stones fans kunnen het concert tegen betaling live bekijken. Het weer, in het noordwesten buien, elders droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Vanochtend regenachtig met een stevige zuidwestenwind, aan de kust zelfs stormachtig. Vanmiddag wordt het droger met af en toe zon en een temperatuur rond 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Twee minuten over eh, vier is het. En eh, we zijn begonnen aan de tweede helft van dit programma. Dat eh, bestaat voor de komende anderhalf uur met name uit, uit muziek. En in het laatste half uur dan bellen we altijd met twee hulpverleners... die in het buitenland actief zijn... En dat is dan altijd een soort mooie combi van dat zij vertellen over wat ze doen. Maar ook even eh, over de actuele situatie in dat land. En eh, vannacht praat ik met, eh, moet ik eens even goed in mijn uh, draaiboek kijken... weer met mensen aan de hele andere kant van de wereld. Eentje uit, volgens mij, Hawaii. even zoeken Ja, oh nee, Haiti. Dat is toch weer even net heel iets anders. Waar het 7 uur vroeger is. En de andere van vannacht, de andere gast, die komt uit Egypte. Nou, daar is natuurlijk veel aan de hand het afgelopen jaar. Dus dat zal zeker interessant zijn, mocht u dan nog wakker zijn. Want dat is pas over anderhalf uur. Eh, en eh, nu gaan we dus luisteren naar muziek. En dan beginnen we met een eh, wel hele bijzondere, moet ik zeggen. En dat is namelijk een, een soort held van Billy Joel. Hij vernoemde zelfs zijn dochter daarna. Zijn dochter die heet Alexa. Maar in het echt heet ze Alexa Ray Joel. Ze is 26, werkt ook in de muziekindustrie. En zij is vernoemd naar Ray Charles dat was toch wel echt een grote held van eh, Billy Joel. En in 1983 nam hij samen met hem een eh, duet op. En dat was getiteld naar een pianomerk, namelijk Baby Grand. We gaan er naar luisteren. it's dark and cold, I reach out for someone to hold when I'm blue, when I'm my time. I've wandered everywhere. It's been good to me. Brina Stark met This Time Around. Nummer uit 2012 van haar derde album Out of the Box. Haar eerste single eh, Do For Love, dat gaf ze in eigen beheer uit. En daarna kon ze meteen eh, tekenen bij EMI. Later bij Blue Note. En eh, ze kreeg ook een Edison voor de beste nieuwkomer in 2009. Afgelopen vrijdag mocht ze zelf zingen voor de koningin op de Amstel. En haar laatste optreden dat ik van haar op tv heb gezien... dat was voor de DWDD-recordings. Die had afgelopen zaterdag een mooie uitzending van, van de DWD-recordings in Paradiso. Ben ik toch altijd erg fan van. Van eh, Sabrina Stark gaan we naar eh, een Britse popmuzikant, Paul Young Die eh, bracht zijn laatste single uit in 1992, dat is al een tijdje geleden.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 is gonna make it through the night. Blinded by the Light. Het is eh, geschreven door Bruce Springsteen. En eh, bracht dat ook zelf uit. Maar dat deed toch eh, net even iets minder in de hitlijsten dan dat hij verwacht had. En toen, toen kwam ja, deze groep, Manfred's Manfred Man's Earth Band. Het is een hele mond vol. Die mocht het eh, nummer wel even gebruiken van eh, de Bol zelf. En dat eh, pakte goed uit. Het werd een nummer 1 hit in Amerika. En dat is ook als songwriter voor Bruce Springsteen zijn enige nummer 1 hit. We gaan van Bruce naar, naar Guus Meewis. Die, die zag ik ook bij die DVD-recordings afgelopen zaterdag. Toen uh, zo'n Campy zijn nummer Dit is, of dit, is, dit is een nacht. <laughs> er is een nacht. Hier zingt hij samen met uh, Vajant. En daar zingt hij over Iets wat er in elke plaats al is, maar hij heeft het toch over één specifieke. En dat heet het Centraal Station. Tochtige plaatsen, lange gangen, een koude hal, een kille sfeer. Glazen loketten, stenen trappen, een overkapping tegen slecht weer. Golven voor een moeder met kind, een ouderpaar, een man met een boek, een baasje met hond en een conducteur. Potloodventer in een donkere hoek. Centraal station, vol met beelden en vol met geluid, maar ik zie je nog voor me als ik mijn ogen sluit. Gele monsters, blauwe strepen, hun zijn op rood, hun licht op groen. Een locomotief, een treinwagon, een motoren die zoemend hun werk doen. Centraal station, vol met beelden en vol met geluid. Maar ik zie je nog voor me, als ik me nog vertrok. Ik voelde me klein en leeg toen ik hier alleen. Toen ik hier alleen achterbleef en ik bel zodra ik er ben. En ik schrijf je iedere dag een wuivende hand uit het raam. Was het laatste wat ik zag. Centraal station vol met beelden en vol met geluid. Maar ik zie je nog voor me als ik mijn ogen sluit. Pablo's Blues 2012. En zo noemen ze het dan. Het is een nummer eh, wat in 2001 eigenlijk uitkwam... maar is nu opnieuw uitgebracht voor de soundtrack, soundtrack pitch... voor de nieuwe film van eh, Quentin Tarantino. Gare du Nord. Ik hoorde net eh, dat ze ook bij Met het Oog op Morgen te gast waren. Afgelopen avond, dus misschien heeft u dat wel gehoord. in 2012 dus moet die film, dat is dit jaar... en dan eind van dit jaar in de bioscoop zijn. En het is nog niet helemaal duidelijk of dit het geworden is... maar het zou dus zomaar kunnen dat dit het, echt de soundtrack wordt van eh, de nieuwe Quentin Tarantino film. Je moet er ook maar van houden, dat is best wel een eh, specifiek genre. Het wordt, eh, onder andere worden de elementen gebruikt van Robert Johnson's Come On In My Kitchen in dit nummer. Voor de scherpe luisteraar is dat. Boudewijn de Groot, die zong heel lang geleden, nog ver voordat ik geboren was, over een, over een zekere jongen. En die heette Jimmy. ver genoeg. De zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rotweer weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind. Dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman. Daar wordt hij alleen maar slechter van. Cause I takes a little faith to believe in. And it feels a little easier, like you've got someone holding your hand. Dit is De Nacht, met Renze Klamer. So hang a bouquet from your pocket. And if it starts a conversation, you can talk about the way it seems we're starting to discover we're all in this thing together after all. the moment, this is where I am. So, no point in wasting this vacation. I wanna see all I can. And if someday I'm flying around it, I'd like to say I left it better than it was the day I found it. And I hope that when I'm home, I'll recognize a couple faces I know. this way. Mary een eh, Engelse singer-songwriter, net begonnen. Dit is een nummer eh, van dit jaar, Make It Better. En daarvoor hoorde u de, die single van uh, Boudewijn en Groot, Jimmy. Gaat vermoedelijk, of in ieder geval hij heeft de tekst opgedragen aan zijn zoon Jim de Groot, of Jim de Groot. En wat ook nog wel grappig is om te weten, is dat hij eigenlijk voor dit liedje... heeft er een paar van die, van die mooie to-do-do's in. Beetje geïnspireerd ook naar het schijnt door Lou Reed's Take a Walk on the Wild Side... En voor die uh, to-do-do's liet hij een Surinaams koortje naar de studio komen. Maar eh, ja, dan vond hij toch maar een beetje prutswerk. Dus heeft hij het zelf opnieuw ingezongen. <laughs> is echt een muzikant, hè? Die denkt, het nou, zelf kan ik het toch wel iets beter. Dat, eh, dat, was, uh, dat was Boudewijn de Groot. We gaan nu luisteren naar een, een, ook een echt een, bekende naam van een heel ander genre. Namelijk het genre een beetje van de elektronische geluiden en de rock-invloeden. Ja, en toch wel een van de meest invloedrijke bands uit de 20e eeuw. Kraftwerk. 大利 should live. I had some past experience with people just like you, but I never thought you doesn't make much sense. amo. I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb. How oh, I can never show my face at noon, and you'll only see me walking by the light of the moon, the brim of my hat hides the eye of a beast, of the face of a sinner, but the hands of a priest. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon. Orleans. She's innocent and young, from a family of means. I have stood many times outside her window at night to struggle with my instinct in the pale moonlight. How could I be this way? I pray to God above. I must love what I destroy. Moon over Bourbon Street. Het was eh, aanvankelijk bedoeld, dat is dan wel leuk om te weten... om een karakter te beschrijven uit het boek Interview with the Vampire van Anne Rice. Ja, dat moet je maar net weten. En daar is eh, Wikipedia altijd eh, erg handig in en dat soort dingen. Het laatste nummer van het uur dat komt van Jimmy Needham. Dat is een songwriter. Die komt op 16 juni naar Nederland en zingt hier het nummer Stay. You lead me like the dawning of the day. You lead me like April leads into May. You lead me like the stone you rolled away. You take my hand. you need. mountain at all. only